11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Verenigde Staten... de beschikbare voorraad van virusremmer Remdesivir vrijwel heeft opgekocht. De hele productie van de komende maanden. Remdesivir is de eerste virusremmer waarvan bewezen is dat hij werkt tegen COVID-19. Een expert zegt in The Guardian dat er niets meer over is voor Europa. De belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering, Anthony Fauci... vreest dat het aantal nieuwe besmettingen in de VS oploopt naar 100.000 per dag. Hij vindt dat de Amerikanen zich beter moeten houden aan de coronaregels... zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. Een onderzoekscommissie in Zweden gaat de corona-aanpak van het land evalueren. Er was veel kritiek op het beleid vanwege het relatief hoge dodental, ruim 5300. En dat lag veel hoger dan in buurlanden. Het opschalingsplan voor intensive care bedden van het landelijk netwerk acute zorg stuit op sceptisisme bij verpleegkundigen. Volgens het plan komen er op korte termijn 200 bedden bij. Daarvoor zijn heel veel extra verpleegkundigen nodig. IC-verpleegkundigen wijzen erop dat door personeelsgebrek nu al 1 op de 10 IC-bedden structureel niet in gebruik is. In Rotterdam is het einde van de slavernij herdacht. Er waren toespraken en er werd twee minuten stilte gehouden. Op burgemeester Abu Taleb hield een toespraak. En verhuursite Airbnb wil met een rechtszaak voorkomen dat tienduizenden Nederlanders hun servicekosten terugkrijgen. Claimbureaus sporen Airbnb-klanten aan om naar de rechter te stappen en hun geld terug te eisen. In maart verbood de rechtbank Amsterdam de dubbele servicekosten die Airbnb vraagt. De verhuurwebsite bracht die zowel de huurder als de verhuurder in rekening.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 That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, ooh, ooh. I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.